5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Europese auto's moeten in 2030 zo'n 35 minder CO2 uitstoten dan nu. Dat hebben de Europese milieuministers bepaald. Nederland wilde eigenlijk 40 maar daar was veel weerstand tegen uit Oost-Europa en Duitsland. Dat land is bang voor banenverlies in de auto-industrie. Oost-Europese landen zijn bang voor de hogere kosten van elektrische auto's. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de uitstoot van CO2 met 40% moet verminderen. De daling moet nu meer uit andere sectoren komen. Alle radio- en tv-zenders van de NPO besteden vandaag aandacht aan de natuurramp op Sulawesi. Vanaf 12 uur zullen updates worden gegeven vanuit beeld en geluid in Hilversum. Aan het eind van de avond wordt in Pauw op NPO 1 bekendgemaakt hoeveel geld is gestort op Giro 555. Het Indonesische eiland Sulawesi werd bijna twee weken geleden getroffen door aardbevingen en een daaropvolgende tsunami. De vrees is dat er duizenden doden zijn. Nederland is bereid om te onderzoeken of de visumplicht voor Surinamers kan worden versoepeld of afgeschaft, meldt het ANP. De Surinaamse regering wil al langer dat Surinamers vrij naar Nederland kunnen reizen. Nu moeten ze nog voldoen aan een aantal eisen, zoals een financiële garantstelling of een officiële uitnodiging van een familielid. En orkaan Michael is uitgegroeid tot een orkaan van de derde categorie. Vandaag zal de orkaan aan land komen in de Amerikaanse staat Florida. Meer dan een half miljoen mensen wordt met klem verzocht... om hoger gelegen gebieden op te zoeken. De orkaan kan grote vloedgolven veroorzaken. Ook kan in korte tijd veel regen vallen. Door orkaan Michael ligt de olieproductie in de Golf van Mexico zo goed als stil. Het weer nog fris met 3 tot 8 graden. Lokaal is, kans aan, met, eh, lokaal is er kans op vorst aan de grond en hier en daar ook een mistbank. Overdag zonnig en 22 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt in het begin van de dag.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 Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Sie will wissen, wo ich bin. Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet die Mac Lights, living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama, sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann, denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meine Scheine in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Kein Flex, der Jackie hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomme. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Coach auf und Drake More Life. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Novo Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life.